50 miljoen dollar per jaar in Indonesië. Eindhoven is nog steeds een van de slimste regio's ter wereld. Dat blijkt uit een ranglijst van een internationale denktank. In de top 7 staan drie Amerikaanse regio's, twee gebieden in Canada, een deel van Parijs en de regio Eindhoven. In de twee vorige edities behoorde Eindhoven ook al tot de wereldtop. De regio dankt die positie onder meer aan bedrijven als Philips, ASML en TNO. Het weer, het is droog met zonnige perioden en het wordt 2 graden in het oosten tot 5 in het westen.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 De topmannen Meerstad en Klerk hebben daarvoor aan het begin van een hoorzitting in de Tweede Kamer uitgebreid excuses gemaakt aan de reizigers. NS-topman Meerstad zei dat hij zich de machteloosheid van de reiziger kon voorstellen. Hij gaf toe dat het ontbrak aan goede reisinformatie en dat er te veel materieel defect raakte. Ook verliep de omschakeling naar de winterdienstregeling moeizaam. Topman Klerk van ProRail noemde de overlast onaanvaardbaar. Hij zei dat de reizigers tekort is gedaan. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor. In Nederland heerst nu officieel een griepepidemie. Daarvan wordt gesproken als meer dan 50 op de 100.000 mensen zich melden met griepverschijnselen, gemeten over een periode van twee weken. Vorige week lag het aantal op 70, in de week daarvoor was het nog 86. Vooral jongere kinderen kampen met het virus en dan vooral met de Mexicaanse griep. In verreweg de meeste gevallen was sprake van een milde griep. De politie is op zoek naar een vrachtwagen die vanochtend na een ongeluk op de A9 is doorgereden. De vrachtwagen was bij Badhoevedorp betrokken bij een aanrijding met vier personenauto's. Dat gebeurde rond kwart over tien. Twee mensen